Het is vandaag 4 april 2013 en dit is aflevering 155 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer. welkom allemaal. Vandaag is het 4 april en we zitten alweer in de zomertijd. Maar erg zomers, nou dat voelt er buiten nog steeds niet aan hoor. Maar eh, hier bij Radio 501 stralen wij de warmte in je huiskamer in, dus blijf er lekker bij vandaag. Eh, vandaag heb ik voor jullie weer diverse items en muziek natuurlijk, van thee tot bier. En het komende eh, uur en het uur daarna, daar komt het allemaal langs. Natuurlijk ga ik om eh, ongeveer tien over twee eh, bellen met Rob Ricard. Dan heb ik hem weer aan de telefoon en dan gaat het allemaal weer over de hints en tips en eh, de mogelijkheden om te googlen en zo. en dan probeer ik ook weer wat los te peuteren over zijn fabuleuze platenkeuze. daar gaat het dan ook allemaal om. En die hoor je straks om half bier van Bleuze platenkeuze. En tot die tijd kunnen jullie natuurlijk eh, met die hints en tips lekker googlen en eh, zoeken. En vandaag is er ook weer plek voor onze zeer gewaardeerde vaste eh, donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er ook weer met een nieuwe Blabla blog. En dat om half drie. En ook deze week gaat er weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt iets in de paardenfokkerij te doen. Ik hoorde dat hij bezig was met veevoer, de boerenbond, uh, binnen- en buitendekkend eh, zou iets te maken hebben met een spermabank voor dekhengsten. Eh, hoe het allemaal precies in elkaar steekt, dat weet ik niet. Maar straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen, als het goed is. En dat hopen we dan maar. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je weer vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd 51wordpresscom en eh, op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, en dan nu tijd voor de eerste plaat van deze donderslag. Deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc Doltry met Start of Something Good. never know when you're gonna meet someone. And your whole wide world in a moment comes undone. You're just walking around, then suddenly everything that you thought that you knew about love is gone. You find out it's all been wrong, and all my scars don't seem to matter anymore. Cause they led me here to you. I know that it's gonna take some time. I've Got to admit that the thought has crossed my mind. This might end up like it should. And I'm gonna say what I need to say and hope to God that it don't scare you away. Don't wanna be misunderstood, but I'm stopping that this could be the start of something good. Everyone knows life has its ups and downs. One day you're on top of the world, and one day you're the clown. Well, I've been born. Don't wanna get in the way when it's working out the way that it is right now. You see my heart wearing on my sleeve. Cause I just can't hide it anymore. It should, And I'm gonna say what I need to say, and hope to God that it don't scare you away. I don't wanna be misunderstood, but I'm starting to believe that this could be the start. Cause I don't know where it's going. There's a part of me that loves not knowing. Just don't let it in before we begin. You never know when you're gonna meet someone. And your whole wide world in a moment comes undone. En de jongens van eh, Doltree hebben gelijk, want het is inderdaad vandaag de start of something good. De Radio 501 Daverende Donderdag. En eh, dit is donderslag tot 4 uur en ik ben bij u met allerlei goede muziek en nieuwe muziek. Zo ook eh, uit de horen en omstreken, daar komt Jaco Gardner vandaan. En het nummer heet Clear the Air en op dit moment zijn ze aan het rondtoeren in Amerika. En eh, Jos van Tol zit achter de drums en die maakt ook programma's bij Radio 5 alleen. Nou, hoe mooi is dat allemaal dan niet? Jaco eh, Jacko Gardner, daar gaan we naar luisteren, daar gaat het om. Gloednieuw werk, gloednieuwe cd en het nummer heet Clear the Air. luisteraars, we zitten alweer eh, in april. De paasdagen zijn natuurlijk weer achter ons. en de eh, marathon is ook al achter de rug. Maar eh, de platenkeuze van 2 april, 4 april. Even kijken hoor. Ja, 4 april is het alweer. 4. 4. Ja, de keuze voor 4 april, die moet nog gedraaid worden. Die komt om half bier. Maar ik heb Rob Rika nu aan de lijn. Je hoorde hem net al. En die gaat wat sluiers optillen en zo, hoop ik. goedemiddag. Dag hey, ik eh, bel natuurlijk voor de platenkeuze van eh, half bier. En ehm, ik wil natuurlijk wat eh, tips, zodat de mensen weer kunnen googlen om te kijken of ze kunnen raden wat het is. Ja, het is, voor mij is het nog redelijk nieuw. Oh, dat is dus, toch wel. Maar, maar, maar, voor de band, maar de band bestaat volgens mij al heel erg lang. Gewoon een oude meuk. Heel oud. Nou ja, ik, ik had er nooit naar geluisterd, maar het is best aardig. Oké, en in wat voor genre zoeken we het vandaag? In de popmuziek geen blues, geen rock, maar echt pop. ja, ik geloof het wel. Of rock, ik weet het niet. Eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed. En uit welk eh, land kunnen we dit keer eh, de band verwelkomen? Ik geloof eh, uit Amerika. Mhm. Ook dat weet je niet zeker. Nou, je hebt wel weer lekker je huiswerk gedaan, zeg. Nou, het is een Amerikaanse rockband. Dus geen pop? Dus het zou wel uit Amerika komen. En waar maak je dat het op? Nou, dat staat hier. Wat staat daar? Tour is een oncoming 15th Concert Tour by the American Rock Band. Ja, als jij zegt American Rock Band, dat zeg je nu twee keer al, hè, voor de tweede keer. Dan moet dat natuurlijk wel Amerikaans zijn. Ja. Ja, nou, en eh, daar eh, moeten ze mee doen? Of, uh, kan nou, Dat zeg ik nou net. Ik zeg de tour is een ongoing 15th Concert Tour by American Rock Band. Ja, en daar moeten ze op googelen? Ja, zoveel zijn er niet. Oké. En, en het is eh, het twaalfde album. Zo, ze, liggen niet, eh, ze zitten niet stil. Nou, liggen, ze zitten niet stil. En hij is net uit. Oh, is hij van 2013? Ja. Oh, wacht even. Nou ja, ik verraad niks. Ik ga een plaatje voor je draaien. Doe maar. Dat, eh, ik denk dat je dat wel kent. Als ik nou zeg 4 en 20, zeg je dat iets? Je schrijft ja. 4 plus 20 volgens mij is het Crosby, Stills, Nash. Crosby, Stills, Nash Jong. Inderdaad komt van het album Deja Vu en het is een ontzettend mooi nummer. Ga lekker achterover zitten en ga even luisteren. Tot straks. Hoi. Four and twenty years ago I come into this life The son of a woman and a man who lived in strife He was tired And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise, and I'm driven to my bed. I see that it is empty, and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? find myself just wishing that my life would simply cease. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. En eh, een donderslag zonder de Rolling Stones. Ja, dat is ondenkbaar, lijkt mij. Net zoals dat de Beatles altijd langskomen, heb ik meestal ook wel de Rolling Stones in het programma. En dit keer uit 1969 van eh, het album uh, 40 Licks, dat is een verzamelaar, heb ik hier het nummer Gimme Shelter. grootste rock'n'roll band ter wereld genoemd. En ik vind dit eigenlijk geen rock'n'roll wat ze hier spelen. Maar als je nou zegt ze zijn de grootste rockband ter wereld, dan komt het meer in de buurt lijkt mij. Prachtig mooi nummer trouwens hoor, Gimme Shelter. Eh, we gaan naar Nederlandse bodem en eh, Jacques Mees eh, die komt daar vandaan. En die komt, zover ik weet, uit Tilburg omstreken. Ik heb hem al diverse keren in het programma gehad. En dit nummer heb ik ook al een keer gedraaid, maar nu weer Gas Station Junkie. 24 hour station 20 miles to go. Man, I feel so hungry after a two hour show. And I'll take the fastest food they got in store. I'm a gas station junkie like you never saw before. The missus behind the glass, she ain't too kind, but I don't mind and I leave the money behind. I swallow the food as fast as I can. I'm a gas station junkie, start feeling sick again. Feel like an addict, addicted like hell. Diesel and petrol, man, I love the smell on the highway, heading back home. I'm a gas station junkie, feel it right to the bone. Lordy Lord, this ain't the blues. Feel like I just ate my rambling shoes. Lordy Lord, this ain't the blues. I'm just drowning in some chemical juice. 24 hour station, 20 miles to go. Man, I feel so hungry after a two hour show. Now take the fastest food they got in store. I'm a gas station junkie from my head down to the bone. I'm a gas station junkie I feel it right to the bone. I feel it right down to the bone. Yes, thanks. Radio 501. Station. Ik betrap mezelf erop dat ik eh, niet eh, vaak wat van Goldplay draai. Op een of andere manier eh, vergeet ik dat steeds. Een van de nummers die ik wel heel erg mooi vind is God Put a Smile Upon Your Face.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 God put a smile upon your face, yeah. style give you grace. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. nu op Radio 501. Blablabla Blabla blog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 4 april 2013. Studentenbaantjes. Tijdens mijn studietijd werkte ik in de vakantie voor een studentenuitzendbureau. Ik had verwacht dat ik daar studentenachtige baantjes zou krijgen. Zeg maar, eh, weinig doen voor veel geld. Maar dat was een misvatting. Mijn eerste klus was kratten wassen bij een taugeekweker. Echt heftig. In een open, tochtige hal stonden honderden van de veiling afkomstige groentekratten die met een mobiel apparaat gewassen moesten worden. Aan de ene kant stopte je een krat erin en die kwam er dan aan de andere kant schoon uit. Samen met een medestudent van het uitzendbureau fraten we ons zo elke dag door die stapel kratten heen. En als we dan aan het eind van de dag de achterwand hadden bereikt, warmden we ons op in de kwekerij. Mijn tweede klus was iets leuker. Dat was bij de Boerenbond. Ik had natuurlijk de ballen verstand van veevoer, verf en andere doe it zelf dingen. Maar dat was helemaal niet erg. De klanten die wisten namelijk zelf heel erg goed wat ze wilden hebben en wat het beste voor ze was. Het enige dat je als personeelslid hoefde te doen was dat te beamen. Glansverf is harder dan mat, toch? Ja, dat klopt. Voor mijn konijnen kan ik toch het beste deze brokken nemen? Ja, dat klopt. Wat is nou het verschil tussen deze zaag en die zaag? Die is toch harder of niet? Ja, die is harder. En als de klant het ook niet wist, las ik gewoon heel overtuigd het etiket voor. Deze verf is voor binnen en buiten, is vaak in één keer dekkend en kan zonder voorbehandeling gebruikt worden. Oh, dank u wel meneer, u weet er echt heel veel van. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501 501 The Heartbeat of internet radio. Na een blabla-blog is het altijd weer tijd voor eh, lekkere muziek. En dit keer Tony Joe White in een duet met Shelby Lynn. En het nummer heet Can't Go Back Home. in my suitcase, pair of boots, slip out the back door, and nothing to lose. woman rising out on the road and carrying nothing but the heavy load. Turning loose of the ties that bind, feeling turned. stands tall, but he's kinda bent. His hands are warm, but they are strong. Takes care of his place, he lives alone. I'm sure he wonders. the dawn. other night, had to talk to God, try to set things right. Church door was locked. Lord, I stood in the rain, waiting for an answer, but it never came. I believe in living. uit het eh, Deep South van Amerika. Hang a Woman van Asaf, Eviden en de Mojo's. Ik werd erop geattendeerd door Thomas Oud. Prachtig mooi nummer. Luister vooral naar de zangstem van de eh, zanger. of Evident en de Mojo's. Onthoud die naam. Het nummer heet The Hang Woman. We gaan naar de nieuwe van Daniel Loos. En eh, ik, het, het nummer heet... Even kijken hoor. Ik haal me een hond op. Van zijn nieuwe album. O'Neill is een man en meid nodig. Dan denk ik, is dat nou wel zo? Het klinkt wat overbeurig. Koken kan ik ja zelf, opruim kan ik leren. Maar ik wil ook niet uit eenzaamheid dat sneu verteren. Dus ik haal een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en ting bandieten grond. Ik haal mij een hond op, zo'n fijne grote loebas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust toe was. Zo'n lieve dikke hond dikke hond. Niet dat ik benood ben, kan mij ja prima redden. Maar dus kom in de kwispel wat de keur waar dan hebben. Ik de fijn alleenig bij de radio gaan zitten. En ik ga hem zachtjes aan de kop terwijl er ligt te pitten. Ja, ik hou mij een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tien vrienden en tien bandieten grond. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat wel ik al dan aan was. Zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n fijne dikke hond. Geen smeerhond, mooie dikke hond. Ze me niet begint te kouden heb een van mijn gitaren. En dat ik al mijn Playmobil op hoogte moet bewaren. Dat nou, zij maar niet de hele tijd alles nat maakt en zo meer. Reken dat ik hem dat vanaf begin direct heel goed leer. Waar ik alleen hond op, zo'n fijne grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en tegen bandieten groot. Ik mijn hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat wat ik al jaren onbewust aan toe was. Dan nou, lieve dik al oh, hond. Oh. Ik hoor lui al denken, waarom niet met een vrouw? Je moet toch ook van mens tot mens, maar dan zeg ik lust er nou. Ik wil niet meer die eenzaamheid en dat liefde ondersnijden. En ik alle wit die weet, haar zij stiekem met een ander vrij. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en zingt bandierengrond. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat wat ik al jaren onbewust. mooi met hem spullen. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond.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 Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat is Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Ja, nog steeds eh, Radio 501. Donderslag tijdens de daverende donderdag. Dit is één Messing Around uit 2012 van Gary Clark Jr. Prachtig mooie muziek, eh, net op de markt hier in Nederland. I don't believe in competition. ocean passion Clark Jr. is eh, pas nog eh, in ons land geweest. Ik heb hem eh, de laatste keer gezien bij de Wereld Draait Door. En als je hem nog een keer wilt zien op video, dan moet je eventjes naar de Wereld Draait Door gaan. Dan kan je die videoclip nog een keer rustig bekijken. We zitten hier al een tijdje in, in een crisis hier in Nederland. En daar schijnen we niet uit te komen, lijkt wel. Maar Hans Verlier en de Sidekicks die een hart onder de riem met Happy Song. If you got some problems and don't know what to do, your girlfriend has left you and you're feeling kinda blue. You gotta carry on, you gotta move on, you gotta hold on to yourself. If you got no money and can pay the rent, it's your mother's birthday, but you've got nothing to spend. You gotta carry on, you gotta move on you gotta hold on to yourself because there's always tomorrow to make a brand new start. So come on. is angry because you don't have a job. Your sister name is Susie, but she wants to be called Bob. You gotta carry on, you gotta move on, you gotta hold on to yourself because there's always. what to do. You gotta sing this song with me, see what it can do for you. You gotta carry on, you gotta move on, you gotta hold on to yourself.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 daar Daverende Donderdag. smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Woorden Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Oh, hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. ik ben nog een klein uurtje bezig met donderslag. Ik ben nog een klein uurtje bij jullie. En vandaag duurt dat ook weer tot 4 uur. Voor de luisteraars die net inschakelen, we zijn bezig met de donderslag aflevering 155 alweer. En er is eh, al het nodige langsgekomen en ik heb ook nog wat op de stapel liggen. Dus je kunt nog een uurtje meedraaien met donderslag. Natuurlijk eh, ook nog de donderdis straks en de platenkeuze van Rob En straks eh, vlak voor bieruur weer de donderslag muziekagenda. Blijven lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds bij eh, Radio 5 blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Straks uh, afternoons van 4 tot 6 met Arwin Tamiga. En dan van 6 tot 8 hoor je Rastabari met Dreadlock. Rob de Greel kun je horen van 8 tot 10 met zijn Indie 501. En daarna is het hip-hop tijd met eh, GW Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je natuurlijk allemaal weer van 10 tot 12, oftewel middernacht. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van de Black Crows. En dat heet eh, Good Morning Captain. En de donder is, ja, dat zei ik al, die komt zo als derde plaat van het tweede uur. Maar eerst muziek van Younger Brother. Night Lead Me Astray. Vandaag tot middernacht Sinking Ship van Balthazar. De donderdisc. I can feel it coming up and spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory. open, you expected the sweet honey to drip. Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship. Ah, look at them run. This discretion, how you so proudly call it. Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet. And all the different shapes and forms which you control. From the widest and purest to the horror of alcohol. Oh, look at her run. side again. is van 4 april hier op de eh, Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En je kunt hem tot 12 uur vannacht horen in ieder programma. Komt hij een keer langs. Van het laatste album van Los Lonely Boys. De drie broers uit Texas en van Mexicaanse afkomst. Eh, dit nummer is van Rock Penga, dat is het album. En het nummer heet Fly Away. radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie de Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help door jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. We gaan naar Matt Scofield, een van de betere gitaristen van eh, dit moment. En die maakt de ene plaat naar de andere de laatste afgelopen jaren. En eh, dit eh, album, dat heb ik uit de kast gepakt. Nothing But Time heet dat. En het nummer heet ook Nothing But Time. I can lose my money, baby. And I wouldn't care a dime. I'll just go out and earn it again. The only thing it costs me is my time. I could lose my fine rings. I'd still have my two bare hands. Cause all that glitters, baby, isn't gold. There's something more important to this man. All I have don't mean that much to me. Except the time I have, but didn't use spend it wisely. Cause anything but time is what I lose. So while the clock just keeps on ticking, and the days turn into years, time marches on, there's no getting back. What I wasted of the time I spent right here. Grupo Sportivo. En het nummer heet Hey Girl. Sportivo. Ja, en onze helden uit de jaren 60, die worden allemaal 70, eh, of zijn al in de 70. Ook Rod Stewart, Tonight's the Night. to unfold. va dire maman moi ah, oui, Tonight, het zal weer een erotisch geladen een nummer zijn van wie hij was en wie hij is. De kick uit Rotterdam. radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? De platenkeuze van Rob Ricard. Het is eh, half bier geworden en eh, dan is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. uit zijn eigen studio eh, hallo, zal je hem straks horen via de telefoon. En ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden, wat hij ervan heeft gebrouwen deze keer met zijn platenkeuze. Goedemiddag, wederom. Zoals, zoals ik altijd pleeg te zeggen. Wat zeg je? Jij wist het al, zei je. Nee, dat wist ik niet. Ik, eh, er ging een, ik, dacht dat ik eh, een... lampje eh, branden. Ja, nou, maar dan weet je... Lampje, het lampje ging er branden? Nee, nee, nee. nee dat, dat heb ik net zelf even gegoogeld en dat is het niet. Oh. Ga eventjes de tips toelichten die je gegeven hebt. Ja, daar valt niks aan toe te lichten. Ze zijn gewoon op tour. Ja, dat is de eerste toelichting. Ze zijn op in, tour. in, in, in, in Zweden gaan ze en in Wales en in Polen. Ja. Is het een wereldtour of een Europese tour? Volgens mij wel een wereld. Oké. Als je uit Amerika komt en je moet naar Polen. <laughs> Ja. Bulgarije, ik, in Zuid-Afrika. En eh, hoe ben je aan eh, deze band eh, gekomen? Nou, omdat ze die nieuwe LP uit hadden. Ja, maar ja, goed, er komt zoveel uit. Dat moet je het net allemaal even weten natuurlijk. Ja, dat is puur toeval. Puur toeval. Ja, je zat ergens te googelen, te zappen eh, en, je kwam er tegen? Oh, ja. Ik zat onder de B van Bon Jovi te kijken en opeens ploep. En opeens ploep? Ja. dan zit je op de B van Bon Jovi. Je kan ook zeggen, ik zit onder de B van Beatles te kijken. Dan krijg je ineens ploep Bon Jovi. Maar je zat al, je zat al meteen onder de B van Bon Jovi. Ja. Ja, en dan ploep. Het is toch wat, hè? Ja, en dan, en dan ploep. En we zie ineens 2013 nieuwe LP leuke groep, die ken ik helemaal niet. Laat ik er eens wat van gaan luisteren. Ken je Bon Jovi niet? Nou ja, van naam, maar niet van muziek. Oh, nou, oké. dan eh, moet je iets gaan doen aan je, hoe heet het hoor, aan je algemene Nee, eh, ja, heb muziek. gedaan. Nou. Nee, Bon Jovi gaat al een tijdje mee hoor. Ja. Ja. ja dat zeg ik ook, ze bestonden al een tijdje. Ja, maar dan had je het al lang al opgemerkt eh, moeten hebben denk ik. Ik wist ook wel dat ze bestonden, alleen ik heb nooit, eh, nooit muziek van ze gekocht. Nee, dat hoeft nou ook niet. En, nou ja, ook niet echt geluisterd. Ja, hebben ze een hit gehad ooit? ja, ja, ja, eh, Living on a Prayer bijvoorbeeld, eh, Bed of Roses. Oh, die ken ik wel, ja. The Boys Are Back in Town. Die ken ik ook niet. it's My Life, It's My Life. Oh, Ken je niet? Ah, ze hebben niks. Ik ken alleen maar Bed of Roses. Oh, dus het enige dan. Maar ze hebben veel meer hits gehad, joh. Nou, en ik heb hier een hele riedel staan van die, eh, van die Jovi dingen. Ja, maar ik ken ze niet. Nee. House of the Rising Sun hebben ze zelfs gedaan. Ja, dat, dat ken ik ook niet. Je kent House of the Rising Sun toch wel? Niet van hun. Ja, nee, dat snap ik. Maar dat hebben ze wel gedaan. Maar het was geen hit. Nee, het was geen hit Nee, dat klopt. Nee, maar ik bedoel, House of the Rising Sun is natuurlijk heel erg bekend. Als je 15... Uh, eh, als je 12 LP is, dan hebben ze wel muziek gemaakt. Ja, ja. En ze hebben trouwens ook nog een kerst hebben ook nog een kerstplaat opgenomen. Hè? Oh, Back, Backdoor Santa. Zeg maar ook niks. <laughs> Eh, voor mij is het nieuw. Maar goed, jij hebt dus eh, iets gekozen van Bon Jovi van een nieuwe album. En hoe heet dat nieuwe album? Dat, eh, heet What About Now. Nou, um, ga hem lekker aankondigen voor de luisteraars, zoals jij het altijd doet. En dan ga ik die plaat voor je starten. Luisteraars, we gaan luisteren naar Bon Jovi Because We Can van LP What About Now uit 2013. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik spreek je volgende keer. I don't wanna be another wave in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. De platenkeuze van Robrika. Rob Ricard, Bon Jovi. Ja, een heftige plaat van een nieuwe cd. En eh, toch weer een eh, leuke keus die Rob gemaakt heeft dit keer met zijn fabuleuze platenkeuze. Griffin House, heb je er ooit van gehoord? Het nummer heet When the Time is Right. It can be a real long road It can be a lonely night when you're on your own and you're running out of light. It can be a real long ride. you're running out of time. So when the time is right time is right. Don't hold back. Doesn't matter who you are, doesn't matter where you've been, doesn't matter. just one more chance. Give me just one more try. When the time is right. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Nashville Skyline, Bob Dylan, Peggy Day. Peggy Day stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend the night with Peggy Day. Peggy Night makes my future look so bright. Man, that girl is out of sight. Love to spend the day with Peggy Night. Well, you know, ever, even before I learned her name, you know, I loved her just the same. And I tell them all wherever I may go just so they'll know that she my little lady and I love her so. Peggy stole my poor heart away, turned my skies to blue from gray. Love to spend a night with Peggy Day. Peggy Day stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend a night with Peggy Day. is het 4 april en heb ik natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier eh, erbij voor als je wilt meeschrijven, want het komt allemaal vrij snel langs. Hier komt de agenda. Op zondag 7 april speelt de rockband Ergo in het café Het Kantoor van de Buurman. Aanvang half 7 en de entree is gratis. een week later, op zondag 14 april, speelt Profiel in het café Het Kantoor van de Buurman. Aanvang half zeven en de entree is gratis. Meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Op zondagmiddag 14 april is er in café in Koenenhoorn weer een nieuwe spot-on... met dit keer het thema Boudewijn de Groot. Aanvang is 3 uur. Op 26 april treedt Peter Beense op in Horen in Café Jpekoen aan de Veemarkt. En dit alles als voorbereiding op de komende Koningsdagen. Meer informatie op www.kvjpkoen.nl. Op eh, zondag 7 april treedt Buddy Willington op in de Half Moon in Londen. Aanvang 8 uur en dat is de plaatselijke tijd. En op woensdag 17 april treedt Buddy Willington op in de Gallery Music Bar in Prattelen in Zwitserland. Op 8 april zijn de Rival Sons in Tivoli in Utrecht. Op 22 april geeft Sinead O'Connor een concert in Paradiso, Amsterdam. Op 26 april kun je naar Southside Johnny en de Asbury Dukes in Paradiso, Amsterdam. Aanvang half acht. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar een evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september al begonnen. En dan voor de fans van de Zombies. Zij spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso Amsterdam. Half 8 is de aanvang. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni. En de aanvang is 8 uur. In eh, Paradiso Amsterdam speelt op eh, donderdag 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half 8. Meer informatie op www.paradiso.nl op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall. Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. De band Hans van Lier en de Sidekicks heeft de volgende optredens... waarvan er nog enkele eh, moeten worden bevestigd. Op 13 april in het Boshuis aan de Bosweg 6 in Ter Apel op 20 april op het cultuurpodium van Slag en dat is in de Hoofdstraat 32 in Borger eh, zij treden vervolgens op in Café Rembrandt op 26 april. En het adres is Prins Hendrikplein 7 in uh, Zaandam. Dan staat Hans Verlier op 27 april op het podium tijdens de Rhythm Blues Night in uh, Oostpoort in Groningen. De aanvang is 8 uur. En dan zijn we in mei op het Bevrijdingsfestival op 5 mei om precies te zijn. En dan treden ze op in het Stadspark Groningen. We maken een sprongetje naar september. 6 september eh, speelt eh, Hans Valier en de Sidekicks in het Bluescafé aan de Nieuwstraat 74a eh, in Apeldoorn. Aanvang 11 uur en dan de laatste datum 28 september in Nooit Gedacht. En dat vind je aan de Nieuwe Weg 1A in Trips Company en de aanvang is 10 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 4 april 2013. Als je agendatips hebt voor de periode na 11 april, stuur die informatie dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Op 8 april spelen de Rival Sons in Tivoli in Utrecht. En van hun nieuwste cd draai ik Keep On Swinging. reason. For so long, I've been hungry for something else. But there's a will, and there's a way. I work hard, cause at the end of the day, the Lord helps those that help Him. see the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my hand one day. When it does, I ain't looking back. terugslag op donderdag. Vanmiddag wordt het ook weer over enige minuten bieruur. Oftewel Tamp de Buclair. Zoals de Fransen zeggen. Tijd voor Buckler. Want om deze tijd midden in de week ga je natuurlijk niet aan de alcohol. En in Frankrijk hebben ze nog steeds Buckler. Daar is het nooit weg geweest. En daar drinken ze dat nog gewoon. Ja, en dan eh, als het bieruur wordt, dan is aflevering 155 van Donderslag ook weer klaar voor de archiefdoos. Maar er gebeurt nog veel meer hier op eh, Radio lijn hoor, deze donderdag. Eh, we zetten om bieruur eh, de apparatuur eh, power off hier in studio 11. En dan schakelt mijn collega Hein Magraat weer over naar de centrale studio Radio 5 alleen. En dan moet je gewoon even blijven hangen tot 12 uur vannacht. Want mijn radiocollega's die zijn er vandaag voor jullie hier op Radio 5 Leen tijdens de daverende donderdag tot spookuur. <laughs> En je kunt me weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogier. en dat is een apenstaartje, radio En dat kunnen allemaal 7 keer 24 uur. Dat maakt mij niet uit. Je stuurt het gewoon middernacht. Het komt altijd aan. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd 501 e s.com. En alle informatie over Radio 5 Lijn kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 5 en dat is wel even de nieuwe website. Daar moet je even aan wennen, maar hij is wel mooi geworden. En op Facebook kun je ook terecht voor eh, Radio Lijn. Je vindt Radio Lijn op Facebook met de naam Radio 501. En eh, een aanradertje, ga erheen en we waarderen het enorm als je eh, klikt op like. Uh, ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om eh, Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adapteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar sales.radio501.nl je kunt ook even kijken op onze crowdfunding page. En daar vind je ook eh, voor heel schappelijke donatiebedragen goede reclamemogelijkheden. Die, vind je, die page hè, die vind je via wwwradio want daar staat een link naar die page. Dus doe dat als je geïnteresseerd bent. En eh, ja, sponsor eh, Radio 501. Tot zover de mededelingen van deze donderslag. Ik bedank mijn eh, redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 4 april 2013. En ook Rob en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen na de piepjes over naar mijn eh, collega Arwin Tamminga. En hij staat te trappelen van ongeduld om te kunnen beginnen met zijn programma Afternoons. Maar eerst nog even een Klaasje. Klaas was alleen. We omarmden hem en dan voelde je de kou in zijn schouders. Dat duurde twee maanden. Daarna was meneer weer een straalkachel. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er eh, aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met het openingsuur van de Crowdfunding Saturday op Radio 501. En daarna ben ik er volgende week weer op dezelfde dag, dezelfde tijd en dezelfde zender Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze vliegt er af. Hey. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. voor we moeten de mensen wel denken.